Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Den Haag is een top aan de gang over de oorlog in Oekraïne. Vanochtend kwam een hele rij ministers van over de hele wereld aan. Ze zijn bij een internationale top over de oorlog. Er wordt vooral gepraat over onderzoek naar oorlogsmisdaden. Wat er in Oekraïne gebeurt is echt heel heftig, zegt minister Hoekstra. Er vinden daar de meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden plaats. Het is aan de internationale gemeenschap om te laten zien dat we hier een streep trekken. Dat we dit niet accepteren. En dat we, hoe lastig dat ook is, gaan zorgen voor gerechtigheid. Of er uiteindelijk ook mensen gestraft worden is nog maar de vraag. Het is heel moeilijk om aan bewijs te komen. In de Amerikaanse staat Ohio is een man opgepakt die een meisje van tien zou hebben verkracht. Die zaak kwam veel in het nieuws omdat het meisje zwanger werd door de verkrachting... en in haar eigen staat geen abortus meer kon krijgen. Vlak voordat ze geholpen zou worden werd het landelijk recht op abortus geschrapt. Het meisje van tien moest daarom naar een andere staat reizen voor de ingreep. De prijzen voor een huurhuis gingen de afgelopen paar maanden minder hard omhoog, zegt Pararius. Dat is een grote huizensite betekent niet dat het goedkoop is om nu te huren. De prijzen zijn nog steeds hoger dan vorig jaar. Vooral in Amsterdam en in Utrecht betaal je een hoop. En Bill Gates, lange tijd de rijkste man ter wereld... gaat proberen van de lijst van miljardairs af te komen. Via zijn stichting gaat hij 20 miljard dollar uitgeven aan goede doelen. Gates vindt dat hij zijn enorme vermogen niet voor zichzelf moet houden... maar moet gebruiken om de wereld beter te maken. Zijn stichting zet zich in voor het oplossen van de coronapandemie... het helpen van slachtoffers van de oorlog in Oekraïne... bevorderen van gendergelijkheid en onderwijs voor iedereen. Het weer zonnig en droog vandaag. Het wordt 19 tot 26 graden. Morgen verandert er weinig. Het wordt dan een gaatje koeler. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Je hebt nog wat vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daar rijdt het langzaam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer. En dat komt omdat er eerder vanmorgen een ongeluk is gebeurd. Ook staat er een file op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Haarlem en Amstelveen Stadshart nu ongeveer 10 minuten aan tijdsverlies.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 I am to down my head, cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with the yak in your mouth back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside. In case you forgot how we act outside.